Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het Rode Kruis opent Giro 7244 voor Syrische vluchtelingen die terugkeren naar huis. Dat heeft de hulporganisatie bekendgemaakt in het Radio 1-journaal. Volgens de Verenigde Naties zijn er in de eerste helft van dit jaar zo'n 750.000 mensen teruggegaan naar verwoeste steden als Homs, Aleppo en Oost-Ghouta. Het Rode Kruis zegt dat ze veel hulp nodig hebben om hun leven weer op te bouwen. Overheden, bedrijven en Nederlanders worden gevraagd geld te geven voor basisbehoeftes als voedsel en schoon drinkwater, maar ook voor psychische hulp en kleine reparaties aan hun huizen. In Nederland wordt steeds meer crystal meth geproduceerd. Dat zegt de politie tegen NRC. Het afgelopen jaar werden zo'n tien laboratoria ontmanteld... waar deze harddrug werd gemaakt. Dat is veel meer dan in de jaren daarvoor. In het verleden werd in Nederland vooral ecstasy, speed en cocaïne geproduceerd. Crystal meth is een van de sterkste harddrugs, vier keer zo krachtig als cocaïne. De productie is vooral voor de export, vooral naar Tsjechië en het oosten van Duitsland. Op Hawaii zijn de stoffelijke resten aangekomen van 55 militairen die tijdens de Koreaanse oorlog zijn gesneuveld. Op de basis Pearl Harbor was een ceremonie waar vicepresident Pence bij was. De resten zijn vorige week door Noord-Korea overgedragen aan de Verenigde Staten. Toen president Trump in juni een ontmoeting had met de Noord-Koreaanse leider Kim zijn afspraken gemaakt over de repatriëring. Uit onderzoek moet nu blijken of de rest, resten inderdaad van Amerikaanse militairen zijn. Nederlandse topsporters, vooral schaatsers, gebruiken schildklierhormonen... blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en het Noord-Hollands Dagblad. Dit middel staat niet op de dopinglijst, maar mag alleen worden voorgeschreven... als er een medische noodzaak is. En dat is nu niet altijd het geval. De dopingautoriteit wil dat middel alsnog op de lijst van verboden middelen komt het weer, de zon gaat volop schijnen. In de loop van de dag ontstaan wat stapelwolken.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 Papa Chico's playing. sound for the people turning around. Papa Chico, move your eyes. Feel will discover it's eating the ice. Papa Chico, sing this song. All the people feeling they go. no tongue. Leap in the net will appear.